8 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De man die gisteren werd aangehouden in verband met de liquidatie in Zaandam is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij niets met de zaak te maken. De man werd gearresteerd bij het busje dat bij de moord was gebruikt. Het was door de daders in brand gestoken. Minister Bussemaker heeft geen vertrouwen meer in de rector van de Islamitische Universiteit van Rotterdam. Ze heeft de Raad van Toezicht ontboden en wil dat die de rector wegstuurt. Rector Akgündüz deed in de aanloop naar de verkiezingen in Turkije een oproep om niet op de linkse pro-Koerdische partij HDP te stemmen. Hij noemde het een partij van homo's en Armeniërs. Eerder schreef hij dat mensen die niet op president Erdogan stemmen domme moslims zijn. President Obama heeft ingestemd met de inzet van 450 extra militairen in Irak. Ze moeten het Iraakse leger en vrijwillige milities beter voorbereiden op de strijd tegen islamitische staat. Ze worden naar een basis in de onrustige provincie Anbar gestuurd. Ze zullen niet zelf aan de strijd deelnemen. IS heeft recent grote delen van Anbar veroverd, waaronder de belangrijke stad Ramadi op 100 kilometer van de hoofdstad Bagdad. Een meerderheid van 70% van de Nederlanders wil dat de hennepteelt wordt gereguleerd of volledig wordt vrijgegeven. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Motivaction. Het onderzoek was in opdracht van een stichting die strijdt voor het legaliseren van wietteelt. 61% van de ondervraagden is voor het toestaan van gecontroleerde teelt en 9% wil dat de teelt volledig wordt vrijgegeven. Nu is het telen van hennep verboden, terwijl de verkoop onder voorwaarden wel is toegestaan. Morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over regulering van de hennepteelt. Het weer, opklaringen en het koelt af tot een graad of 9. Morgen volop zon, later enkele stapelwolken, maar het blijft droog...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 Funeral for a Friend, Elton John van uh, Yellow Brick Road. De dubbele LP die hij ooit eens een keertje heel lang geleden heeft uitgebracht. Goedenavond, mijn naam is Jacques Jommans. En eh, de komende nou, twee uur gaan we er een, een, feestje van maken. Dat is een ding wat zeker is. En dat doen we met muziek uit oude vervlogen tijden. Luister maar. dacht ik. Nou, als je de kabel niet aansluit, je moet aansluiten, dan gebeurt er ook helemaal niks. Dus ik ga gewoon even uh, erin duiken.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 En eh, daarvoor hoorden we onder andere het eh, verschrikkelijk mooie eh, Long Old Woman in de Black Dress van de Hollies. En onder andere ook nog Summer in the City. De geremasterde versie van The Loving Spoonful. We hebben tegenwoordig ook een eigen pagina op Facebook voor dit programma. En dat heet ZFM Breek de Week. En dat eh, schrijft u gewoon aan elkaar. En dan komt u keurig op de pagina, like hem... en u blijft op de hoogte van alles wat we hier draaien... en wat we hier verzinnen en wereldkundig maken. Ik ga nu proberen... Ja, zie je, die loopt alweer, dat kan niet. Ehm, ik ga eventjes eh, iets corrigeren. Dat is vervelend als je meerdere programma's op een computer open hebt staan... dan wil dat wel eens conflicteren. Vorige week draaiden we een nummer van George Harrison... En daar kreeg ik erg veel reacties op. Mensen kenden het nummer niet en wilden het graag nog een keer horen. En eh, daar voldoen we natuurlijk heel erg aan. Komt-ie. Oh. chopped time. Let's sing another um, another new one now. Gee whiz, folks. Is everybody having a good time or what? <laughs> I know these new songs, you know, maybe that's kind of weird. What? that's what's happening. Uh, it's very confusing. I just started playing this, get my thumb caught in it all the time. I, I just started playing this thing. And uh, you have to carry a different one for every key you play and You just can't move your hands to another position. So I have to carry a lot of things around my pockets now. my pockets always used to have holes in them, and I never, you know. No, that's a line. Forget that one. Here it is. This one's in G if anybody wants to blow along with me. <laughs> God. Everybody brought their marine band harmonicas. I guess that's all right. Maybe I'll put it somewhere else. It's sticking into me, you see. I don't travel with a band anymore. I got so much equipment now. me searching for a heart of gold. And I'm getting old.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 I really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey dovey, lovey dovey, lovey dovey. Dire met Twisting by the Pool. Een eh, heerlijk nummer. Eh, nog even voor alle duidelijkheid. Dit is ZFM Zandvoort. En u kunt naar ons luisteren via zfmzandvoort.nl of in de ether als u in de buurt bent op 106.9. En anders via de kabel. En eh, dan zitten we onder het, onder het krantgebeuren. Ik weet niet precies welk kanaal dat is, want ik heb geen SIGO. Nee, ik hou niet van SIGO. Dus heb ik het ook niet. Eh... En dan natuurlijk onze eigen pagina. ZFM Breek de Week aan elkaar geschreven op Facebook. En daar kunt u eh, zien wat we draaien. En u kunt ook uw commentaar kwijt. Dus als u het helemaal niks vindt, kunt u dat gewoon er neerzetten. Helemaal geen probleem. Ik haal het er wel weer weg. Dat is geen enkel probleem, dat, eh, dat, dat beloof ik. Ja? TNCC. index is low. Dow Jones ain't got time